Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Omdat we van boek houden. Ergens vind je een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en ze je zelfs knuffels geven. Een koninkrijk waar je zo hard mag zingen als je wil. Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft... vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa. Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen. Kom en laat je betoveren door kasteel Arendel, de restaurants en onze nieuwe attractie.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 Amerk haarverzorging en styling, ook tweede gratis. Zoé. En een looppad van Betersport, 50% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster! Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Wat denk je van de Google Pixel 10 Pro? Nu met extra veel voordeel en een jaar lang Google AI Pro cadeau. Ter waarde van 219 euro. Ga snel naar odido.nl. Tot zo. Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein. Klopt, wij laten reistijd voor ons werken. Werken? In deze drukte? Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit. Stap je ook in? Hallo, Odido Business hier. Ook voor ondernemers hebben we haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Ga snel naar odido.nl slash business. Haal jij CEO eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekker. Deze. Deze wit. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Het is een Senseo. Oh, toch? Stuk goedkoper volgens mij. <laughs> Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. Is jouw huisdier al verzekerd? Bijna 70% van alle huisdieren heeft elk jaar medische zorg nodig. Daarom kies je FIGO, de zorgverzekering voor je huisdier. Met het meest complete pakket van Nederland. Geen zorgen bij onverwachte dierenartskosten. Ga naar figopet.nl. De nieuwe elektrische Suzuki e-Vitara is een zakelijke auto, kampeerauto... en een als je de achterbank verschuift past er nog meer in de auto. We weten niet precies wat je ermee gaat doen... maar we hebben er wel voor gezorgd dat het allemaal kan. Suzuki. Serious about fun. Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Here... Jouw unieke vakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl Je rijdt de Suzuki e-Vitara al met een bijtelling van 167 euro per maand.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 ANP Nieuws. Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Ziekenhuizen hadden het druk met mensen die door de gladheid waren gevallen en iets hadden gebroken. Ze verwachten morgen ook gewonden, want het blijft glad. Het treinverkeer is nog steeds ontregeld, zo rijdt er net als eerder vandaag niets rond Amsterdam en Schiphol. De drukte op de reisplanner is voorbij, die doet het nu weer. Er is een transport met donorhuid uit Nederland onderweg naar Zwitserland voor de slachtoffers van de brand met oud en nieuw. Het is al de derde zending. De eerste koerier vertrok al meteen op nieuwjaarsdag. De huid komt onder andere van de Weefselbank in Haarlem en van de Transplantatiestichting. Er is geen chaos in Venezuela na de arrestatie van president Maduro. Alles functioneert normaal, zegt de Venezolaanse ambassadeur bij de VN. Topman Guterres vreesde eerder wel voor de stabiliteit. De VN-ambassadeur heeft wel kritiek op de arrestatie door Amerika. Die noemt hij onwettig. Als de Amerikaanse president Trump met geweld Groenland zou inlijven, is dat het einde van alles, zegt de Deense premier Frederiksen. Het zou een aanval zijn op een ander NAVO-lid en daarmee zouden de orde en veiligheid instorten. Groenland hoort bij Denemarken, maar Trump blijft herhalen dat Amerika het moet hebben. Het weer nu van Weer Online. Het gaat vannacht flink vriezen en het kan ook gaan ijzelen. Het is ook glad door de sneeuw die er ligt.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 So come on, dip, bum on your lips. Fuck that, come on your lips and some on your tits and get ready. Cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Debbie! Now this looks like a job for me. So everybody just fuck. pollution, polluting the airwaves, a rebel. Notice, let me revel in bask the fact that I got everyone kissing my ass, and it's a disaster, such a catastrophe for you to see so damn much of my ass. You ask for me, well I'm back. Fix your minutes and I'm tuning in and I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner. I'm interesting. The best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Testing, attention please. Feel attention. soon as someone mentions me. Here's my ten cents two cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me? Now pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes the shit just seems everybody only wants to discuss me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Hell. Though I'm not the first king of controversy, I am the worst thing since Elvis Presley to do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million how anything you dream is possible. And no matter I wanna tell you how to be a better man than me. Hey, son, I wanna show you how to leave a bigger legacy.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 Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-reizen. Live your dreams. Reusachtig veel voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus voor mijn 9,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-reizen. Live your dreams. Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z. Het is sale bij Leenbakker. Nu 25% korting op alles voor je slaapkamer bij aankoop vanaf twee stuks. Dus op bedden, boksprings, matrassen, dekbedden en nog veel meer. En alle combinaties mogelijk. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Wil jij je bedrijf verkopen?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 Zonder een van tevoren gereserveerde bus of aanhanger. Kortom, waar zou je zijn? Zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach. Hornbach, er is altijd iets te doen. Kijk voor al onze services op hornbach.nl slash service. De jackpot van 10 januari staat op 11,1 miljoen euro.